Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Sepp Blatter is zoals verwacht voor vier jaar herkozen tot voorzitter van de FIFA. De Zwitser werd herkozen op het congres. Hij had geen tegenkandidaten. De enige andere kandidaat, Mohammed bin Hammam uit Qatar, had zich teruggetrokken. Dat deed hij na beschuldigingen van corruptie. De Engelse en Schotse voetbalbonden deden gisteren een oproep om de verkiezing uit te stellen vanwege de verhalen over fraude en omkoping. Maar een meerderheid van de bonden stemde daartegen. Blatter is al sinds 1998 voorzitter van de Wereldvoetbalbond. De marine gaat zeker nog anderhalf jaar door met het bestrijden van piraterij voor de kust van Somalië. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel daartoe van de ministers Roosentaal en Hille. Vier marineschepen zullen elkaar aflossen. Volgend voorjaar vaart ook een onderzeeër richting de Somalische kust. Nederland werkt al sinds 2008 mee aan de NAVO-operatie Ocean Shield. Die inzet moet de veiligheid op de scheepvaartroute langs Somalië vergroten. Een vrouw uit Volendam eist anderhalf miljoen euro van het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Volgens de vrouw heeft haar chirurg bij een knieoperatie een bloeding veroorzaakt die over het hoofd is gezien. Daardoor zouden de spieren in haar been kapot zijn gegaan. Uiteindelijk werd het been afgezet. Verder zouden bij operaties aan haar rug schroeven verkeerd zijn geplaatst en sommige zelfs zijn afgebroken. De vrouw heeft van het ziekenhuis in Purmerend een voorschot van 50.000 euro gekregen. Maar ze eist een half miljoen voor materiële schade en een miljoen euro smartengeld. Volgens RTV Noord-Holland hebben zich bijna 150 mensen gemeld met klachten over dezelfde chirurg. Binnenkort wordt bekeken of hij strafrechtelijk wordt vervolgd. Het weer. Vanavond blijft het helder en na zonsondergang koelt het snel af. Hier en daar kan mist ontstaan. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen 20 en 23 graden. Op de Wadden blijft het wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In totaal staat er nog 160 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk 5... A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 9. Ook op de A12 verderop richting Arnhem 10 tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik.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 one Oh, Carl Dean's a fool But it takes one to know one Music's playing up and down the block Mostly Christian blues Country folk and southern rock it's a paradise way out here in the woods. There's always something going on down in the trailer hood. Across the street there's Gambling James, always got the poker game. If you care to try your luck, you can buy a seat for 15 bucks. You can call the raise, or you can check and fold on my like five card stud, but it's mostly Texas hold on. Music's playing been up and down the block. Mostly Christian blues, country folk, and southern rock. It's our little piece of paradise way out here in the woods. There's always something going on down in the trailer hood. I knew tattoos and farmer tans, rodeo and NASCAR fans, Dallas Cowboy football on TV the storm starts getting bad You hear those sirens humming Grab a six-pack and a lawn chair There's a tornado coming That's way out here in the woods There's always something going on down in the trailer hood I got her made in the shade Where the moonshine lemonade There's a party going on down in the trailer hood schreef het helemaal zelf in 2010 hoor. Deze Toby Key, de Trailer Hood. Oftewel een, eh, een woonwagenpark, hè? zo mag je het ook omschrijven. Nou, ik heb uh, van de week nog even op tv zitten kijken. En als je dan ziet, eh, als er een orkaan voorbij komt en je gaat kijken wat er over is van zo'n zo'n trailerpark. Dan is er maar heel weinig van over. En het is toch ja, moeilijk leven in zo'n ding, denk ik dan maar. Welkom bij nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Leanne Rimes, een dame die de weg teruggevonden heeft naar haar roots. Met Crazy Woman. Who'd have guessed that Aquanet could start a fire with a single cigarette? No, she wasn't drunk, she wasn't stoned. Just sick and tired of wondering if he was coming home. So she drove around, And she found his car, they heard the boom. from at the bar. Well, he called the cops, and she called his bluff. They hauled her out. Crazy Women and Crazy Men, Leon Rimes. Ik zeg al van, uh, we waren ze bijna, eh, bijna kwijt aan de, aan de popmuziek en aan de presentatie. Misschien wel een beetje aan film, maar gelukkig ze heeft de weg teruggevonden. Are you gonna kiss me or not? Thompson Square. Up there on your mama's roof, talking about everything under the moon. With a smell of honeysuckle and your perfume. All I could think about was my next move Oh, but you were so shy, so was I Maybe that's why it was so hard to believe When you smiled and said to me Are you gonna kiss me or not? Are we gonna shot. Are you gonna kiss me or not? It was the best kiss that I ever had, except for that long one after that. And I knew if I wanted this thing to last, sooner or later. and said to me, Are you gonna kiss me all night? Collins, hij maakt uh, deel uit van Thompson's Choir. En David Lee Murphy is weer een andere singer-songwriter. Die heeft er ook aan meegeholpen eh, aan het eh, schrijven van dit nummer. En allemaal geproduceerd door dezelfde formatie Thompson's Square. sundress, the yellow one that's a little see-through. When de cover, covergirl Josh Grayson heeft het zelf geschreven hoor. Sommige mensen krijgen er een kick van, van een hot water pipe. En misschien David Ball ook wel op zijn tijd. was hanging on the telephone wire Pile of wood up by the fire Every blanket we got is on the bed It's gonna be a cold one, the weatherman said now this old place is drafty and cold don't freeze up my hot water pipe it frees up your pie En dan zit je nog te wachten op een eh, keiharde klap daarna. All Pure, pure Country, de Smoky River Boys. En ik weet het, ik draai af en toe country gerelateerd. I eat eggs and I salt my gravy when the sun comes up. I drink my coffee black in the morning in a big old cup. I love my wife and I kiss my kids. I work hard to pay these bills. stretching and somehow making up to live. glass of buttermilk. I put my Kmart's on, my boots, and Dad's old hat. I don't belong to the blue blood crowd. I own a dog that's a blue blood hound. I got the puppy sitting here beside me on the seat right now. sweet mama tend the garden out back of their house I go fishing every time I can with my kids and dad. I work a long old 12 hour day, i busting butts to pay my way. But I still go to church country music van de Smoky River Boys. En in heel veel eh, boekjes van uh, cd's zie je in van God Gave Me The Talent, Larry Chance schreef erover. Sheldon, Bets Nero Garrow en Phil Wade. Samen luisteren ze naar de naam The Wilders. Someone's Got To Pay is een van de cd's die zij pas geleden hebben uitgebracht op Music and Words hier in Nederland. In Amerika zullen ze een heel andere platenmaatschappij hebben. Helemaal geschreven en geproduceerd door The Wilders is deze cd ook dit liedje. Hey Little Darling. dark então, de cd Hemingway's Whiskey van Kenny Chesney die hij zelf geproduceerd heeft in samenwerking met eh, Buddy Cannon. Casey Bernard, hij heeft daar wat eh, liedjes op geschreven voor die Kenny Chesney, onder andere The Boys of Fall. Ik weet het, daar is een, uh, een albumversion van, maar hij heeft er ook een radio-edit en een single version van uitgebracht. Nou, wij luisteren nu naar die single version. When I feel that you Smell that fresh cut grass I'm back in my helmet, cleats and shoulder pads Standing in the huddle Listening to the call Fans going crazy for the boys of fall They didn't let just anybody in that club took every ounce of heart and sweat and blood To get to wear those game day jerseys down the hall the Kings of the school, man, where the boys are fall Well, let's turn and face the stars and stripes. With one man, you got a song. The boys are fall. In little towns like mine, that's all they got. Newspaper clippings fill the coffee shop think they know it all. Young girls will dream about the boys will fall. Well, it's turning face the stars and stripes. It's fighting back them butterflies. It's calling in the air all around. Yes, sir, we want the ball. And it's knocking heads and talking trash. I got your number, I got your back When your back's against the wall You mess with one man You got us all The boys are born Well, it's turning faces. to night Call it in the air already Yes sir, we want the ball knocking heads and talking trash It's slinging mud and dirt and grass It's I got your number, I got your back When your back's against the wall You mess with one man You got a soul The boys are falling zo staan er nog 10 prachtige nummers op deze cd van die Kenny Chesney, Hemingway's Whiskey. Een cd die uh, eigenlijk alweer een jaar oud is, want juli 2010 toen werd deze cd gepresenteerd. Als je op eh, internet kijkt bij het EWOP eh, Festival, European World of Bluegrass, dan zie je dat het binnenkort weer van start gaat, hè?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 There's brunettes, blonde. Hit when the light ain't red. Stop traffic kinda pretty. A Thousand Faces, Jamie Montana. Een dame die al uh, eh, 14 jaar lang een eh, sabbatical <laughs> heeft genomen, zo mag je het gewoon zeggen, van Matricia Burke. Ze heeft na 14 jaar eindelijk weer eens een keer een cd opgenomen. Heeft een aantal nummers zelf geschreven, maar heeft de cd wel helemaal zelf geproduceerd. Hoor. 2011. De cd heet Dreaming in Fields. Looked into your eyes this morning And the blue just turned to gray Keep waiting for the storm that's coming But it's just another dark day. weer een prachtige cd van die Matricia Burke. Dreaming in Fields and Clouds is een van die nummers die zij dus zelf heeft geschreven. En dit liedje, dit is echt niet van mij geschreven hoor. A man who can dance, oftewel een man die kan dansen. Nou, dat is mij niet gegeven hoor. Jarenlang dansles gehad, nooit gelukt. Carolina from the Lone Star State moved to sunny California. zeg altijd van, ik kan niet in de maat lopen. En leuk is het nu dat ze zeggen, de Star Westland die zegt van, ik wil een man hebben die in de maat kan lopen van dat en dat eh, soort dansje. Nou, ook dat is mij niet gegeven hoor. Op gitaar, banjo, mandoline, piano en vocals hoort u Jason Weiber. Jan Lucas, hij op harmonica en in de vocals. En Tim Grimm dat is de man die deze cd heeft voorgeschreven met allerlei prachtige liedjes. Hij bespeelt de gitaar en u hoort hem ook als lead vocalist. Down the road about five miles from here The highway moans as it grows each year It's bringing business in from far away With foreign dollars for the workers pay. Workers coming and the workers go. Up on the freeway and down the road. Mortgage houses and mortgage lights dinners and TV wives. convenience store sells gasoline. Never closes, they say it's the best. It's got a lot of tickets and cigarettes. The other day there was a crash. jacket on a cross. You cross the center line, we all get lost. Driving blindly, we can't see the light. Driving blindly, we can't know what's right. the red man fell. He lost the land and then he lost himself. heel klein opgenomen. Hè? In een grote studio hoogstwaarschijnlijk, maar dan uh, ja, wat schermen rondomheen. En uh, iedereen zit in een eigen kamertje zijn muziek op te nemen. Prachtig. This is country music, zegt Brad Paisley. You're not supposed to say the word cancer in a song. And telling folks that Jesus is the answer rub them wrong It ain't hip to sing about Tractors, trucks, little towns, or mama Yeah, that might be true But this is country music And we do Do you like to drink cold a little Do you want to say I'm sorry or I love you But you don't know how Do you wish somebody had the nerve To tell that stupid yours to shove it Next time tells you that your brother is not coming home Well, if there's anyone that still has pride in the memory of those that died defending the old red, white, and blue This is country music, and we do So turn it This is